In het centrum van Jeruzalem is bij een aanslag een baby omgekomen. Een auto reed opzettelijk in op mensen die net uit een tram waren gestapt. Zeker acht mensen raakten gewond. Drie van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dader sloeg na de aanrijding op de vlucht en is door de politie neergeschoten. Zijn identiteit is nog onbekend. In Jeruzalem worden vaker aanslagen gepleegd met voertuigen. Begin augustus reed een graafmachine in op een bus die daardoor kantelde. Eén passagier kwam om het leven. De bestuurder van de graafmachine, een Palestijn, werd doodgeschoten. Bij de genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs zijn twee boeken over sport. De biografie die Michel van Egmond schreef over voetballer Wim Kieft staat op de lijst. Net als de roman Van Toe van Bert Wagendorp over vrienden die elkaar vinden in hun passie voor wielrennen. Ook Saskia Noord, Esther Verhoef, Herman Koch en Isa Hoes zijn genomineerd. Lezers kunnen tot 19 november stemmen op een van de boeken. Het weer, het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen. Het koelt vannacht af tot 8 graden. Morgen hebben wolken de overhand en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Dat heeft de politie bevestigd. De militair stond als erewacht bij een oorlogsmonument toen een nog onbekende man het vuur op hem opende. De schutter is doodgeschoten toen hij het nabijgelegen parlementsgebouw invluchtte. Over het motief voor de aanslag is nog niets bekend. In Canada geldt een verhoogd dreigingsniveau nadat maandag een geradicaliseerde moslim was ingereden op twee militairen. Een van de militairen kwam daarbij om. De politie heeft op acht plaatsen in Nederland invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar een criminele bende. De bende hield zich bezig met hennepteelt en zou fraude hebben gepleegd. Bij de acties waren ook medewerkers van de Belastingdienst en het UWV betrokken. Er zijn geld en goederen in beslag genomen. De verdachten komen uit Winterswijk en Doetinchem en zouden in woningen en bedrijven in die regio wietplantages